Your Friday. 24 uur lang de beste DJ sets. Dit, is de Slam Mix Marathon. Right now. Hilke Boersma. Hoi Hilke. Yes, het is vrijdagmiddag 5 uur geweest, dus laat je horen voor het weekend. Wauw, de studio applaus wordt eh, elke week weer groter, hè? Slam Marathon, perfecte start van je weekend... met eh, de grootste DJ's ter wereld allemaal achter elkaar in de mix. Deze man elke vrijdag tussen 5 en 6 met je wekelijkse dosis Tech House. Rewire, Fisher, Robin S. allemaal in de set van James Hype op Slam. Vrijdagmiddag 5 uur geweest. Je eerste biertjes van het weekend, maar bovenal de eerste beats van het weekend. De Slam Mix Marathon is eh, elke vrijdag 24 uur lang in de mix. Een goochelaar in de DJ-boot, zo kun je deze man omschrijven. Maar bovenal een resident en vriend van Slam. Hij is eh, elke vrijdag bij ons tussen 5 en 6. James Hype in de Slam Mix Marathon. This time. this time. Jo Hilke, Rogier vanuit de taxi onderweg naar Schiphol. Lekker met Memasi naar Thailand voor twee maanden. Hé, hey, dat heb je goed voor elkaar. Gelukkig hebben we gewoon de Slam hebben, Dus ook in Thailand gaat er volop naar de Slam Mix Marathon geluisterd worden. Heel goed. Ze kunnen ons onze FM-frequentie wel afpakken. Ons bereik door middel van onze luisteraars zeker niet. Wereldwijd klinkt de Slam Mix Marathon lekker. Met eh, James Hype. Tot 6 uur. ready for the calm down. for the calm down. Música Festival. Maar dan zonder dat je 4 euro betaalt voor een biertje... en dan een Heineken Silver met 2% krijgt. Eigenlijk gewoon beter dan een eh, festival dus. De Slam X Marathon. Het hele jaar door, elke vrijdag, 24 uur lang in de mix. We zijn om 6 eh, uur vanochtend eh, begonnen. En we gaan nog door tot 6 uur de volgende ochtend. Dat betekent dat we nog niet eens op de helft zijn. Stel je zo meteen wie je allemaal nog kan verwachten vanavond. En dit is Tech House met James Hype. Look at these diamonds wrong as a life is squinting, can't just stare. We're bathed through thick and thin, she already fixed, so I'm halfway there. <laughs> Brown and bad, could have changed my mind, I was halfway there. 100 meters, <laughs> I just put nine gal in a sprinter. I just put nine gal in a sprinter. I just put nine gal in a sprinter. luistert naar Slam. Wij vinden dat je het weekend groot moet vieren. En daarom nodigen we altijd grote DJ-namen uit tijdens eh, de pre-party van je weekend. Weet je wel, dan zijn we er gewoon zeker van dat het goed komt. Slam X Marathon met 24 eh, uur lang de grootste DJ's. Met onder andere vanavond nog om 7 uur Nicky Romero. Rehab om 8 uur. We hebben Alok om 9 uur. Verder Le Grand om uh, eh, 10 uur. En Bennett, die ken je natuurlijk van Washington Man.